Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw hebben de Taliban een grote stad in Afghanistan ingenomen. Het is de stad Ghazni. Dat is de tiende stad die de islamitische strijders innemen, vertelt correspondent Aletta André. De Taliban eh, zouden alle belangrijke gebouwen, eh, regeringsgebouwen hebben overgenomen, eh, politiekantoor, et cetera. En volgens Reuters zijn alle regeringsleiders naar Kabul geëvacueerd. Amerika verwacht dat de Taliban binnen 90 dagen heel Afghanistan in handen hebben. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen kunnen vanaf vandaag wat beter slapen en rustiger chillen in hun achtertuin. Alle vliegtuigen gebruiken nu satellietnavigatie. Daarmee kunnen ze preciezer om woongebieden heen vliegen. Ook kunnen ze gelijkmatiger dalen, waardoor er minder herrie is. De app Zoom komt met een nieuwe functie waardoor studenten zich beter kunnen concentreren. Je docent kan straks de focusmodus inschakelen. Daardoor nou, worden de webcams van alle klasgenoten uitgeschakeld en zie je alleen nog de docent in beeld. Wanneer de functie in Nederland beschikbaar is, is nog niet duidelijk. En illusionist Hans Klok heeft een verrassingsoptreden gegeven in het ziekenhuis van Uden in Brabant. Hij wilde iets terugdoen voor het personeel dat in de coronaperiode midden in de ellende zat. Hans Klok deed jarenlang grote shows in Amerika. Maar nu stond hij voor een paar ziekenhuisbedden. Door hun ziekte zijn ze vaak thuis gebonden of moeten ze een paar keer per week komen spoelen hier. Eh, ja, het zal je maar gebeuren, weet je. Dat is zo'n inbreuk op je, op, op je hele leven. Dus we vonden het wel heel leuk om dit even iets leuks terug te doen. Ja, dus liet hij wat kaarten rondvliegen en zweefde er ineens een tafeltje door de ziekenhuisafdeling. De patiënten op de nierafdeling waren maar wat blij met de afleiding. Ja, is echt mooi, ja. Is niet te begrijpen eigenlijk, hè? Ja, dat, dat breekt de sleur een beetje, zeg maar. Dat is altijd welkom heb ik het weer nog. Flink wat zon vandaag. Vanmiddag schuiven wat stapelwolken over, maar het blijft overal droog. En het voelt lekker warm aan. 20 tot 27 graden is het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is druk op de wegen naar Zandvoort op de N200 vanuit Haarlem.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 Only the best can pass the test. Let me check you out. In the list of a fierce competition, get a view from a better position. Never question got my attention. You're my, my, mama, my superstar. Keep showing. someone special, could you be the one?